uur. Dan wel. Enkele honderden Syriërs hebben vanmiddag gedemonstreerd bij het Syrische consulaat in Den Haag. Ze protesteerden tegen het regime van president Assad. Op spandoeken werd hij een lafaard en een kindermoordenaar genoemd. In Syrië zijn duizenden mensen gedood bij protesten tegen het regime van Assad. Volgens de politie verliep de betoging in Den Haag rustig. Het is druk op de wegen van en naar de wintersportgebieden. Vooral in de Oostenrijkse Alpen, de Franse Alpen en Zuid-Duitsland staan files, zegt de ANWB. En dan vooral op de wegen rond de eindbestemmingen, want dat zijn kleinere wegen en alles komt daar bij elkaar. Veel Nederlanders gaan dit weekend weer naar huis na hun vakantie. Maar in het noorden van Nederland is de vakantie juist net begonnen. Zo'n 165.000 mensen vertrekken richting de sneeuw. Bij een schietpartij in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn twee Amerikanen om het leven gekomen. De NAVO heeft de dood van de Amerikanen bevestigd. De Taliban zeggen verantwoordelijk te zijn voor de aanslag. Ook in andere delen van Afghanistan is het opnieuw onrustig, nog steeds uit protest tegen het verbranden van Korans op een Amerikaanse basis. Al zeker 32 mensen kwamen deze week bij de protesten om het leven. Het corruptieproces tegen de Italiaanse oud-premier Berlusconi is voorbij. De zaak is verjaard, zegt de rechtbank in Milaan. Er was vijf jaar cel tegen hem geëist voor het betalen van steekpenningen aan een Britse advocaat. In ruil daarvoor zou de Brit hebben gelogen in rechtszaken tegen mediabedrijven van Berlusconi. Maar er komt dus geen uitspraak wegens verjaring. De klassieke opening van het wielerseizoen, de omloop het nieuwsblad, is gewonnen door de Belg Sepp van Marken. De 23-jarige renner was in Gent de snelste van een kopgroep van drie. Zijn landgenoot Tom Bonen werd tweede en de Spanjaard Antonio Fletcha derde. De Nederlandse renner speelde in de finale geen rol van betekenis. Het weer, vanavond in het noorden mogelijk wat regen. Vannacht wordt het ongeveer 3 graden. Morgenochtend overwegend bewolkt, smiddags wat opklaringen. En dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag.